Bijvoorbeeld van de plekken waar wc-papier zou moeten staan. Maar de supermarkten zeggen dat er geen signalen zijn dat er wordt gehamsterd. Zoals bij de vorige lockdown veel plekken is het vandaag een stuk rustiger nu zo'n beetje alles dicht is. Ehm, ja, het ziet er wel veel rustiger uit. Ik moet naar het onderwijs, baasonderwijs, dus het is de laatste dag. Dus we moeten een beetje kijken. Voor de kinderen maken we er nog een leuke dag van, maar het is wel heel dubbel. Het vaccineren van mensen die in verpleeghuizen werken gaat zo'n zes weken duren, zegt de GGD. De Europese toezichthouder voor de vaccins hoopt dat er rond kerst al mensen in Duitsland kunnen worden ingeënt. Bij ons kunnen we waarschijnlijk pas in januari beginnen. Vier van de vijf schooldirecteuren snappen best dat de scholen de komende weken dicht zijn. Dat zegt hun vakbond na wat rondvragen. Veel van de scholen zeggen dat ze na de kerstvakantie overgaan op online onderwijs. De rest doet het al vanaf morgen. Morgen de deuren dicht dus, maar op sommige scholen zijn ze vandaag al helemaal in kerstsferen. Kinderen lopen rond in foute kersttruien, glitterjurken en kleine stropdasjes. Want nu veel afsluitingen en kerstontbijtjes niet doorgaan, verschuiven sommige scholen de boel gewoon naar vandaag. Ja, ja, de kinderen kijken er heel erg naar uit. En dit is iets waar ze echt altijd mee bezig zijn. Eh, hoe ga ik eruit zien? Wat ga ik aantrekken? Wat gaan we doen met de klas? Hoe gezellig gaan we het hebben? En het is gewoon jammer als dat niet door kan gaan. En dus is het vandaag gewoon een feestje met dansjes, liedjes en een lieve kerstactie. Eigenlijk hebben we vandaag een soort van feestdag. Eh, we hebben kaartjes gemaakt, die gaan we rondbrengen om, om school. Eh, ja, gewoon een hele leuke dag ervan maken eigenlijk. Het weer. Vanmiddag wordt het op wat meer plekken droog en breekt misschien de zon ook nog even door. Het is een graad of 10. Morgen begint met mist. Het wordt dan zo'n 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk. Voor de aansluiting met de A22 heb je een kwartier op onthoud. En problemen op de N244. Die is dicht van Alkmaar naar Edam tussen Alkmaar en zuid Het komt door een ongeluk.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 ZFM. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.